de Hark met het NOS Journaal. Negen maanden na de val van Mubarak worden in Egypte vandaag de eerste vrije parlementsverkiezingen in jaren gehouden. Een nieuw parlement krijgt onder meer een belangrijke rol in het opstellen van een nieuwe grondwet en de formatie van een interimregering. Deel van de betogers op het Tahrirplein wilde dat verkiezingen vandaag niet door zouden gaan. Zij vinden dat de militairen eerst de macht moeten overdragen aan een burgerregering. In Harderwijk geldt een noodverordening vanwege het verwachte transport van Orca Morgan naar een zeedierenpark in Tenerife. De gemeente wil zo voorkomen dat het transport tot protesten en confrontaties leidt tussen tegenstanders van het vervoer en de politie. Bij het Dolfinarium in Harderwijk wordt al dagen geprotesteerd tegen het vervoer van morgen. Wanneer de orka op transport gaat wordt niet bekendgemaakt. Het kerntransport van het Franse Le Havre naar Gorleben in Noord-Duitsland is na meer dan 100 uur in Dammenberg aangekomen. Van daaruit moet het kernafval over de weg verder naar Gorleben. Vannacht heeft de Duitse politie zo'n 800 actievoerders van de spoorrails gehaald. Gisteren waren dat er al een paar duizend. Er zijn zo'n 20.000 agenten ingezet om ervoor te zorgen dat het kerntransport veilig verloopt. In Rotterdam is een schip tegen de Botlekbrug aangevaren. De stuurhut is van de boot afgeslagen. De vrouw die aan het roer stond raakte licht gewond. Hoe groot de schade is aan de Botlekbrug is nog niet bekend, maar de brug is gewoon open voor het verkeer. De brug wordt voornamelijk gebruikt door vrachtwagens die niet door de Botlektunnel kunnen. De Portugese fado en de Mexicaanse mariachi staan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de VN Cultuurorganisatie UNESCO. De fado is het Portugese levenslied en is ontstaan in de arme wijken van Portugese steden. De Mexicaanse mariachi wordt vaak gespeeld door straatorkesten met violen, gitaren en trompetten. Op de UNESCO-lijst staan verder onder meer de flamenco en de heilig bloedprocessie in Brugge.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 Die staan op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Buiten-Oost 11 kilometer. Dat is een aanrijding. Ook een aanrijding op de A7 de afsluitdijk van Friesland richting Noord-Holland. Bij Brezandijk 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3. A15 Rotterdam Europort bij Rotterdam Charloes 3 kilometer. En verderop bij Spijkenisse nog eens 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 3 3 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum ook 3. Tot slot de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusen staat 3 kilometer.